spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oud-bestuursvoorzitter Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale moet 2,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank is hij onder meer schuldig aan verduistering, oplichting, belastingfraude, mijneet en witwassen. Mullenkamp werd ontslagen in 2009. Hij werd bekend als de topman die op kosten van de zaak rondreed in een Maserati. Onder zijn leiding leed de Amsterdamse woningcorporatie een miljoenenverlies en stond de corporatie een tijd onder toezicht. Consumentenclaim heeft namens meer dan 7500 treinreizigers een klacht ingediend bij de NS over de overvolle treinen. Het bedrijf besloot de NS aan te klagen toen er vorige maand 3600 klachten waren binnengekomen bij reizigersvereniging Rover. Reizigers klagen er onder meer over dat ze vaak een deel of zelfs de hele reis moeten staan. Consumentenclaim wil dat de NS ervoor zorgt dat er meer zitplaatsen bijkomen in de spits. Doet de NS dat niet, dan eist Consumentenclaim een schadevergoeding voor de reizigers. Twee psychiaters uit Rotterdam en Helmond zijn geschrapt uit het BIG-register... omdat ze valse medische dossiers opmaakten. Ze mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De psychiaters stelden zware psychiatrische diagnoses... zoals ernstige depressies en schizofrenie bij kerngezonde mensen. Met de dossiers konden patiënten persoonsgebonden budgetten en uitkeringen aanvragen. Volgens het OM werden de psychiaters betaald voor de valse diagnoses. De kinderombudsman maakt zich grote zorgen over de omstandigheden waarin kindvluchtelingen in Europa leven. Kinderombudsman Dullaert zegt dat hij signalen krijgt over misbruik, mensenhandel en kinderen die in de gevangenis worden gezet. De later is naar de Grieks-Macedonische grens gereisd... waar de Griekse politie gisteren een groot vluchtelingenkamp heeft ontruimd. Hij wil met eigen ogen zien wat daar is gebeurd. Het weer op de meeste plekken bewolkt, maar in het zuidoosten eerst nog wat zon. Het blijft droog bij een graad of 8. Tegen de avond vanuit het noordwesten weer regen. Ook morgen veel bewolking met af en toe een bui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.